op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. van eh, Barry op Radio 5 alleen nog even voor te zetten. Madness, House of Fun en daarvoor eh, prachtige Kissing My Love van Bill Withers. Tot 10 uur de Indie 501. Mijn naam is Rob de Griel, aangenaam. Ik ben tot 10 eh, uur bij je hier op Radio 5 alleen. Het platform van onbekend talent. Laten we daar gelijk maar even mee beginnen. De eerste single van Pico Lolo kwam binnen bij music at radio 5 Hier is Smile. Hij is voor mij van niemand anders om me heen Je mag ervan genieten, maar dan moet je met me mee Ik heb een smile op mijn gezicht, elke dag, everyday Ik heb een band met mijn smile Ik heb een smile op mijn gezicht, elke dag, elke minuut Ik kan niet zonder mijn smile Ik kan niet zonder mijn smile mm, Yeah, check mijn smile, elke dag, every day is een grap bij mij ik sta op met mijn glimlach, ook al staat er nog steeds geen fuck op mijn pinpas. Hij zegt hij is puur, als je vrouwelijke vorm niet te koop, niet te huur. Het leven wordt steeds leuker, hij ondersteunt me. Als ik sta in de keuken, wanneer ik boodschapjes doe. Als ik hoofdpijn heb, maar als ik jou liefde voel. Dan moet ik lachen en geef ik licht, dat geeft mij de ruimte en het juiste zicht. Dat is een kwestie van aanpakken, dat voelen wij, dus we gaan knallen. Niemand die je komt aan mijn smile, want dat is niet sterk van mij. Ik heb een smile op mijn gezicht, elke dag, everyday. van die smile op mijn face Alleen wij, met z'n twee Wat doe jou om mijn smile wel twee keer zo breed Ja, het voelt zo heftig, zo intens Zo lekker, zo crazy, zo wow En geef mezelf zijn energie na een nacht bij jou Niemand staat zo dicht bij mij Dus doe een stukje terug als ik niet meer shine Mijn smile is mijn broeder En geef me water om te leven, om te bloeien Dat is wat ik nodig heb om te groeien Een smile te horen, verder kan me niks boeien Er zit een dubbele punt met een hoofdletter D Achter elke zin, jij dus ook een Smile op mijn gezicht Elke dag, everyday, ik heb een band met mijn smile smile, doe maar met me mee. Smile, elke dag. Doe het ook eens met een lach. Doe het ook eens met een smile. Doe maar met me mee. Hij is van mij, van niemand anders om me heen. Je mag ervan genieten, maar dan moet je met me mee. Hij is van mij, van niemand anders om me heen. Je mag ervan genieten, maar dan moet je met me mee. 501. and it feels like touch, touch, touch. weer eh, stormopkomst is. Maar als je naar buiten kijkt, de mensen die snel wandelen om eh, toch eh, snel thuis te komen. Radio 5 alleen met de Indie 501. We hebben straks de top 10 fitnessmuziek om jou te helpen in shape te komen voor de zomer die er toch echt aan staat te komen. Moet je gewoon vanavond even niet naar boven kijken naar die, die donkere wolken die zich samenpakken. Deze dame is verhuisd van Amerika naar het dorpje Raamsdonk om verder aan haar carrière te werken. Kaylee Lead. My home is where the heart is. mama used to tell me when I was just a little girl. Lately I've been thinking about all the miles I've traveled. And all the roads bring me back to you. and we are miles away. Miles away. Dit, dit is Radio 501. Radio 501. Jouw jouw muziek, jouw muziek. Echte muziek. so sharp and they cut the light from a primitive sun. You know I really wanted her. Society thinks so highly of this hotel I vomited on before I lost the sight of her. My man, he quietly closes the door. The pharaoh is woken. My hands, I feel like I've been here before. She has already spoken. money nummer zit eh, waar dit eh, van afkomstig is. Happy to You van uh, Mieke Snow. Het is een, een Zweedse band, geformeerd in 2007. En ze noemen zich dan een indie popband. Ze hebben in 2009 ehm, al wat, wat dance-hitjes gehad in de UK. En ja, dat nieuwe album gaat toch meer richting pop. Ga je nog veel van horen hier op Radio 501. Ja, en als we dan onze, naar onze enige echte popartiest in Nederland kijken... Dan komen we toch uit bij Bertolf. Maar Bertolf heeft gemeend om een andere weg te moeten inslaan. Nou, ik heb om precies geteld twee streepjes bij zijn nieuwe album eh, gezet. Twee nummers die ik de moeite waard vind. En dan kom ik toch weer een beetje bij de oude sound van eh, Bertolf uit. Hier is Ghost op Radio 501.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 this shit from coming out when you were pressed for so long. My time is now, so I start from scratch. Combine words that match and feed the ears of hungry listeners with the message attached to each song. I'm only Mike Niff when the beat's on. It feels so right, though I might have been wrong. Well, maybe I was wrong, but deep inside it feels so Even voorbij. Mijn Engelse gast van eh, vorige week, eh, die eh, onverwacht Nederlands bleek te spreken. John Tarifa en So Right op Radio 5 alleen. De Indie 501 tot 10 uur met Rob de Geel aangenaam. En ja, zoals beloofd, we gaan jou helpen om in shape te komen voor de zomer die er echt aan zit te komen. En dat gaat natuurlijk het beste op muziek. Ik ga aan jou presenteren de top 10 beste liedjes voor een fitness workout. Laten we gelijk maar beginnen met een, de nummer 10. Dat is een persoonlijk favoriet van onze station manager volgens mij ook. Het is deze. Nou ja, ongetwijfeld herkend als eh, Killing in the Name of van Rage Against the Music Machine. Eh, op nummer 9 vinden we muziek uit de film Blade. En eh, ja, dat is meer van dit werk. Dat doet ongetwijfeld goed op de loopband. En dan vinden we op nummer 8 vinden we onze, eh, ja, onze trouwe vrienden. Eh, eentje is er eh, woonachtig in een mooi kasteeltje in Nederland. Het is ACDC met TNT. En deze vind ik zo leuk, die draai ik even lekker helemaal. in de top 10 eh, beste muziek voor een eh, fitness workout. Eh, we gaan verder met nummer 7. Daar vinden we Kanye West. Harder, better, faster, stronger. Textueel natuurlijk ook zeer geschikt voor in de sportzaal. En we gaan meer hip-hop terugvinden in de lijst. Zo vinden wij op nummer 6 D12. Dat is het oude bandje van, van Eminem. Je hoort Fight Music, klein stukje ervan althans. Op nummer 5 Marilyn Manson met The Fight Song. Op 4 Clint Mansell met Requiem for a Dream. Op nummer 3 Ramstein met doe Hast. Op nummer 2 vinden we Eminem alweer terug met Lose Yourself. En de nummer 1, eh, ja, we hadden hem al bekendgemaakt gemaakt eh, tijdens het programma van Rasta Barry. Hij had hem gewoon eh, in één keer goed. Het is natuurlijk die kraker uit de Rocky-saga. Hier is Survivor op 5 alleen en Eye of the Tiger. Nou, laat het even weten als je eh, met, met de workouts eh, bezig bent. Laat even jouw eh, ontwikkeling zien via studio.radio501.nl Mocht het af en toe een beetje tegenzitten... We kunnen je ook helpen door middel van een, een positieve sessie. Dat doen we gewoon over één op één in een telefonisch gesprek. En dan kunnen we jou motiveren om keihard te blijven werken aan jouw lijf in de sportschool. nothing releases me. Jukebox het vriendelijk verzoek om deze plaat even professioneel af te kondigen. Ah, dat wil ik wel even doen, Mark. Dit zijn mijn eh, New Yorkse vrienden van Hypodive en Out of Control. Aanrader om eh, zeker ook eens in jouw programma te draaien, Mark. Dat is eh, elke zondagavond dus tussen 8 en 10 wel te verstaan. Ehm, ja, lieve luisteraars, ik heb jullie hulp even nodig bij het eh, volgende onderdeel, getiteld Live or Live. Twee artiesten die eh, ja, de komende zeven dagen ergens op een Nederlands, Nederlands podium hun kunstje kan, gaan doen. Ik laat je van allebei de artiesten even een fragmentje horen. De eerste is Sick of Sarah. Een klein stukje van Paint Like That. this empty plate. This I've sipped on coffee cup. Keuze nummer 1 dus vanavond in Live for Life. En keuze nummer 2 is eh, uh, her, her. Twee bandnamen dus waar ik zelf niet voor zou hebben gekozen, maar goed. Mystery Lights. studio.radio501.nl is het adres waar je jouw keuze even naartoe kunt sturen. Kies je voor keuze nummer 1, Sick of Sarah, of eh, deze keuze nummer 2, uh, huh, en eh, Mystery Lights. Laat het even weten via studio.radio501.nl en dan ga ik straks tussen eh, 9 en 10 de artiest draaien waar de meeste stemmen voor zijn binnengekomen. verwijs ik ook eh, u nog even op het eh, prachtige album dat Oh Mercy onlangs heeft uitgebracht. Getiteld Great Barrier Grief. Eh, dit nummer staat er ook op Get You Back. Ze komen uit Australië, ook wel een beetje te horen aan de muziek hè. En de plaat van jou voor deze week, die komt uit Friesland. Dit, dit is deze week. Radio 501. Black voor je hoofd. surfplank staan hoor. In Portugal bijvoorbeeld. Best Coast, The Only Place op Radio 5 alleen En daarvoor het Nederlandse The Kick en My Eyes Are Still Dry. Er was een, een beetje een, eh, een fitty eh, vandaag hè, eh, op, Twitter tussen Kees de Koning en ehm, Fresco. En de spits dacht eh, zomaar dat het echt waar was. Nou, eh, zijn eh, journalisten tegenwoordig niet meer zo heel erg van de hoor en wederhoor. Maar het was wel heel erg om deze integrale fitty eventjes op uh, spitsnieuws.nl te plaatsen. Speciaal daarvoor gaan we even ja, de track waar hij mee is doorgebroken, Fresco, hier op Radio 5 alleen draaien. Nieuw album staat op punt van uitkomen en schijnt nog beter te zijn dan het debuut. En er komt er ook nog een documentaire van Fresco aan. En daar ging die ruzie dan over. Kees de Koning wou niet dat die uit zou komen. Ik ben fucking gelukkig, ik heb alles op een rijtje. Elke avond kan ik lekker ballen met mijn meisje. Mijn carrière gaat perfect, ik werk in een fabriek en doe met passie waar ik goed in ben. Ik maak riemen, nigga. Soms kan ik door mijn werk niet mijn ruggengraat bewegen, maar dat heb ik ervoor over. Ik hou mijn baas tevreden, alles is perfect. Ik heb helemaal geen stress, heel mijn leven gaat te gek. Shit, wie hou ik voor een gek? Ik zweef in mijn gedachten, alles is zo twijfelachtig. Onzekerheid is een groot gedeelte van mijn karakter. Soms lijkt het makkelijk voor me, je ziet me blijven lachen. Want ik verberg een feit en mijn waren zijn met grappen. Ik snap het even niet, hoe moet ik me voelen, hoe moet ik me uiten? Je ziet me lachen met verdriet. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder zit in de struggle. En het is alweer een tijdje sinds ik papa heb gezien. Had ik een slecht rapport, gaf hij me klappen met de riem. Dus om de zoveel maanden kreeg ik klappen met de riem. Ik zat alleen maar in de les te tekenen. Kreeg ik punten van tekenen, dan verdiende ik makkelijk een team. Ik had geen talent en mijn die was een beetje streng. Hij zei me vaak, verman jezelf, jongen, wees een vent. Je lijkt op je moeder. Mama zei me dat ik leek op hem. Geen wonder dat ik tegenwoordig zo onzeker ben. Ik geef mezelf bloot als ik een trek tot leven breng. Geef een pen en ik beschrijf voor jou wat ik beleef en denk. Mijn zitten is liever op tv bestemd. Ik ben niet commercieel genoeg, ik rap niet alsof ik een player ben. Nu heeft Gino ineens de meeste fans. Voordat ik die Gino shit deed, was ik als mezelf nog niet eens bekend. En nu ben ik ineens de man. Nu ik rappers slijmen, maar ik voel me nog die domme nigger met die slechte cijfers zeggen dat ze mijn tracks begrijpen Zeggen Frisco, je brengt echte feiten Je inspireert me met teksten schrijven Ben geen zeker, Dit is fijn om die respect te krijgen Maar geld heb ik weinig, dus het is fijner om een check te krijgen Soms zet ik heel de dag voor de bus En bijna iedereen zijn clip ziet de patserig uit Dan denk ik, jongen wanneer zet je stappen vooruit En pak je de buit, ze lachen je uit Ik flip hem door en maak een ruzie met mijn Ze Maak het uit en loop naar buiten Maar ik heb al spijt als de deur achter me sluit Ze is een lieve meid en ik wil er voor de zijn Als deze bij me weggaat lief een engel vergeleken bij mijn ex Want die ex van mij geregelmatig vreemd bij mij Sterker nog als je een eentje een groepje niggas ziet staan Heeft ze op zijn minst met twee gebalden en gebijt Mijn matte chico zijn mijn fris vertrouw ene bitch Ze breekt je hart en dan begrijp je de betekenis Je bent wat je eet, sommige dagen eet ik niks andere dagen een pizza slice en een beetje chips Ik zoek naar evenwicht Mijn leven is zonder belevenis Mijn moeite levert niks, ik kan niet tegen dit Als alles tegen zit en ik van binnen sta ik ga tranen weg zodra ze komen Ik twijfel of het beter wordt, maar zal het haar beloven Het komt toch goed, geloof me, ze moet het maar geloven Ze houdt niks over en ik baal ervan Ik wil haar helpen, maar twijfel of ik mijn eigen huur betalen kan Ik werk en werk, soms vraag ik me af Moet ik zo'n type zijn die ik beschrijf als slaapgedrag? Ik verlies al mijn principes, want ik baal elke dag Vandaar dat ik snak naar adem als ik slaap in de nacht Mentaal ben ik zwak dus ontdaan ontdanig mijn kracht, zo draag ik mijn lasten Over naar mijn naasten, zodat ik niet verdwaal op mijn pad Want ik raak in de war en twijfel aan elke stap Omdat falen niet mag, het samen samengevast Of zit ik maar te denken en komt alles op me af En dan voel ik de stress, vandaar dat ik twijfel Twijfel, twijfel, twijfel, twijfel het enige wat mij nu nog kan stoppen op het pad die ik bewandel onderweg naar succes Is mijn eigen twijfel, twijfel, twijfel Soms zit ik maar te denken en komt alles op me af en dan voel ik de stress. Vandaar dat ik twijfel, twijfel, twijfel, twijfel. Het enige wat mij nu nog kan stoppen op het pad die ik bewandel onderweg naar succes is mijn eigen twijfel, twijfel, twijfel. zij die aan me twijfelen? Twijfel je meer aan mij dan mij? Ik betwijfel geluk Weet ik niet wat ik moet op de wereld, maar ik ben er en ik zit er niet te twijfelen Voor alle mensen die twijfelen, kom je daarmee verder? Nee, ik betwijfel het, eigenlijk Weet niemand wat je moet op de wereld, maar je bent er en je moet niet zoveel twijfelen Nee, nee, je moet niet zoveel twijfelen Nee, je moet niet zoveel twijfelen Dus voor zij die aan me twijfelen, twijfel je meer aan mij dan mij, ik betwijfel eigenlijk weet ik niet wat ik moet op de wereld, maar ik ben er en ik zit er niet te twijfelen. Voor alle mensen die twijfelen, kom je daarmee verder? Nee. the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving. smile, I know she must be kind. baat in de keel kreeg. De Beach Boys, Good Vibrations op Radio 501. Straks bekendmaking van Live or Live. Je kunt nog heel eventjes kiezen uit uh, Sick of Sarah of uh -huh Her. Het adres is studio radio501.nl of eh, de chatbox laat me even weten welke artiest jij zometeen in zijn geheel wilt horen. Maar eerst nog even een verzoekje. Die kun je ook achterlaten in de chatbox. En dat heeft Netje bijvoorbeeld gedaan. Raids Against the Machine en Killing in the Name of. Zouden nu dan ook de meubels aan de kant gaan in de huiskamer? I'ma go harder tonight. Wish you could see you through my eyes. Oh, I'm telling you, this ain't the same. And I know he's still in your brain. I'm about to burn that shit into flames. Once I'm in you. talking about it. I know you're talking about it. Ooh, baby, when I'm done with you, what? Ooh, you ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. Ooh, baby, when I'm done with you, what? Oh, you ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. You gon' make me show All the pain that you feel, you can tell that we ain't making no love. pretend, then girl, I'll pretend. Let's make it seem like we're all we need. dubstep. En als ik zeg eh, dat dit Michael Jackson is, dan had je het volgens mij ook nog geloofd. Maar het is eh, The Weeknd en Outside. Het is een eh, redelijke sensatie deze The Weeknd. Hij heeft al zijn muziek volgens nog gratis op het internet gezet. Het zijn inmiddels drie albumpjes in totaal. En hij gaat binnenkort op tournee. Dus ik hoop eigenlijk ook dat hij ons landje aandoet. want ik wil dat ook wel eens live meemaken. We gaan eh, bekendmaken wie er vanavond gewonnen heeft eh, in de categorie Live or Live. Twee artiesten die de komende zeven dagen eh, ergens op een Nederlands podium optreden. Je kan kiezen uit uh Her of uit deze formatie. Sick of Sarah. 1-0 overwinning voor ze. Paint Like That op Radio 501. empty plate. This I've sipped on coffee cup, and I paint you scenery. for Life, winnares van eh, vanavond Sick of Sarah en eh, Paint Like That. Ongetwijfeld heet ze ook zelf eh, Sarah. Ehm, ja, mijn broek valt nu een beetje af van wat, van wat Rogier mij daarnet vertelde. De 3FM Awards zijn, zijn uitgereikt vanavond. Gers Padoel, hiphopper van het jaar. Dat kan je je toch niet voorstellen? Die jongen maakt kleuterrijmpjes. Hij moet er hier maar eventjes naar gaan luisteren. Echt hiphop op 5 alleen. Black Madine en Freeze. Ruler from car wash, kinda harsh trooper. Put my people's first, it's subject to illegal search. Lead them like Israelites of a Hebrew's birth. Out there like Saigon, alien life form. Icon strikes you like a python. It's the mic gone? amazing to catch a sight upon. Praise him till day's end, then see the light of dawn. That's out the bag. Stuart Lee, do it brutally. Get used to me. Carrington black and beautifully. Foul usually. Arrow for Stuart T. Boom back from the basement. Brings out the cool in me. Seen it the disco. Proceed the sickle. Proceed at your own risk. Or take heed and get go. Living life and deeply breathe a bit slow. When suns embrace heat in the bitter cold. Yo, freeze at 32 degrees if you're gonna chill. Or take heed as I plead if you wanna build. Heat at its peak. Beat the Fahrenheit. Against leeches and parasites. Struggle for peace and paradise because chapters like Deuteronomy. Crumbling nation from a shattered economy. God make all things new, that all shall pass away. First you walk a righteous path, though you rather stray. I was born in Ramadan 1398. After Hijra, my fitret dominates. Iftar, I got food on a plate, that's a gift from Allah. Some dudes wanna hate, I'm grateful. Right down to the bone marrow, I'm seeing false gods like the corpse of Pharaoh in the course of battle. These casualties of war, Eric being raw, tragedies and more. I see starving Somalis and killings in the party of Imam Mali and Bahrain. From the army of the Saudis, taking aim. I got it on my brain, part of me. Poetry's a part of me, a beat that I'm writing it. My favorite MCs From the streets to enlightenment. Like the a Trump snatcher. I'm not a backpacker, It's tired of these dumb rappers. Freeze at 32 degrees if you're gonna chill. What's take heed as I bleed if you wanna build. Eat at his peak, beat the Fahrenheit. Against leeches and parasites, like Deuteronomy. Crumbling nation from a shattered economy. God make all things new. Now, ocean shall pass away. Pray you walk a righteous path, though you rather stray. Play dirty Rather pray for mercy. OG validated before the age of 30. In the time of decline, if you can't see the signs, you gotta be blind. Can't lie, I'm anti though. Read my mind through evaluation. Now a nation, that's the calculation. You could be gone in a heart's palpitation. Moves at the mouth salivating. A date with figure alloying, embracing salvation. Of the crucifixion is fiction, and the calendar is based on events that never happened. Clever rapping, I can preach a mass. in a visit in the tomb of El Hajj Malik Shabbat Shaheed. You need to fast at least 30 days a year. I could teach a class. Jesus never died, but he is coming back. In the last days, we just pray we on the right track. Yo, freeze at 32 degrees if you're gonna chill. Well, take heed as I bleed if you wanna build. Eat at his peak Against leeches and parasites, striving for peace and paradise. Verses and chapters like Deuteronomy, crumbling nation from a shattered economy. God make all things new, that all shall pass away. Pray you walk a righteous path, though you rather stray. Ja, K3 was niet genomineerd hè, voor de 3FM Awards, dus het was uh, vrij baan voor uh, Gers Padoel en zijn kinderrijmpjes. Gelukkig hebben we hier in Horen wel smaak, waar de Radio 501 studio uh, gevestigd is. Gers Padoes trad namelijk op tijdens Paaspop, hij deed een stage dive... En ze hielden zo van hem, zoveel van hem, dat hij niet werd opgevangen. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. 来。 nog een eh, stevig eh, moppie meespelen. Yo, de Ringo Star met Wings. En daarvoor eh, de donderdisc voor vandaag. Dr. John, 71 jaar en Kingdom of Isness. Geen idee wat dat betekent. En Ringo Star, die kan wel eens net zo oud zijn als Dr. John. Generatie Paul McCartney natuurlijk. Die, ja, die zit ook in, in die categorie. Mooi verhaal van onze held uh, Kees Mayfield. Wij hebben aan het begin gestaan van zijn carrière met een prachtig telefonisch interview. Uh, je hebt dat wel, dat mensen dan eh, door eh, muziek heen praten bij een live concert, hè? Dus deden dat dus gisteren ook bij Kees Mayfield. En Kees kon dat niet zo waarderen. Die stapte van het podium af en die ging weg. <laughs> die gedacht, ja, voor dit publiek ga ik niet optreden. Mensen die door mijn muziek heen praten. Moet je voorstellen dat je, dat je ook door dit liedje heen zou praten van Kees Mayfield. Gun to the North op Radio 5 alleen. Dat gaan we dan ook echt niet doen. Nee, we gaan niet door de muziek van Kees Mayfield heen praten. Close my eyes. Wash my mouth. Stitch my clothes. Burned my land. I try to tell the world. Showed him how. Make a point. Convince the crowd. more important than your sanity. And much more important than your mentality. She won't fall in love with your mind and your soul. But she fall in love with that Ralphie. They say it makes the earth spin more. All I see is everything is certain. And I don't think it's worth it. I'll never say I'm perfect. Cause I'm far from. I just absorb and reward it. And we don't deserve this. It takes our empowerment and makes us worthless. Cause now we're not searching for love, but we're searching everywhere just for a way to give us purpose. And if I die, then I won't take a dollar with me. In the ground, see no pounds in my pocket sticking. Cause I love a big house on the hill, but what really matters in the end is the music and my wife within it. Life is in it. I open my eyes and find Rick Saber op Radio 5 alleen en Open My Eyes. Het is weer eh, tijd voor eh, die o oh zo populaire rubriek Soul Omdat Het Kan hier op eh, Radio 5 alleen. Elke donderdagavond ja, tegen de klok van 10 uur tijdens het programma de Indie 501. Ik heb weer een mooie meegenomen. het is Bobby Freeman. Kent iemand Bobby Freeman? Rogier, ken jij Bobby Freeman? Ja, want die heeft toch wel een paar hitjes gehad, in de, in de jaren, met name in de jaren 60 en... De carrière liep zo'n beetje door tot 1974. Maar ging een beetje als een nachtkaars uit. Maar het is niet een naam dat je zegt van Otis oh, Redding. Van, oh, dat iedereen hem kent, hè? Waar, ken jij Bobby Freeman van? laten we eens even... Eh, eh, noem, noem, noem even wat hits van eh, Bobby Freeman. Ja, dat weet zie je, daar gaan we al. Dus wat dat betreft past hij prima thuis in, in deze rubriek Soul, omdat het kan onbekend talent uit de jaren 60 en 70. Ik heb eh, ja, dan ook even een liedje van hem meegenomen dat dan geen hit geworden is. Dat leek me wel net zo aardig. Het is getiteld Four Piece Funky Nitty Gritty Junkie Band. Is nog volop verkrijgbaar op vinyl. Tussen de 2 en, eh, en 7 euro kun je er makkelijk nog aankomen. Luister naar deze heerlijke 45 inch. Hey everybody, this is Bobby Freeman. Oeh, glad to be back in your town. Laying down the soulful sounds with my four-piece funky nitty-gritty junkie. toeren natuurlijk, hè? Four-piece funky nitty-gritty junkie band. That's right. Now hit it. We ain't got no fiddles. Got no saxophones. We just See you later, y'all. Four piece funky nitty gritty junkie band. Huh. One more time. Go ahead on now. Four piece funky nitty gritty junkie band. Yeah, yeah. Four piece funky nitty gritty junkie band. Dit is de daverende donderdag op radio 501. Uh. Come on. Is dat deed ik natuurlijk stress? Wordt allemaal bij de show. op Radio 501. We zijn alweer eh, aan het einde gekomen van deze aflevering van de Indie 501. Gio zit, staat echt te trappelen achter mij. Eh. Oh nee, hij staat niet meer achter mij. Hij stond net achter mij. Stond echt te trappelen om eh, te gaan beginnen met zijn programma. Geluid uit de bunker. Ik zei, Gio, nog eventjes vier minuutjes geduld. Ik vroeg me eigenlijk af, de, die hype van die manga-lijst. Is, dat nog, is dat nog steeds, Rogier, die manga Is dat nog hip? om een meisje op de bangerlijst te zetten. Ik heb er niks meer over gehoord. Je hebt niks meer over gehoord. Ehm, eh, in mijn werk, eh, in die eh, pool des verderfs, als ik daar langs rijd, is er een garage die heeft erop ingespeeld. Banga Garage. Ik vind hem leuk bedacht. En onze, een van onze grote vrienden uit Amsterdam, van Zwart-Wit, die heeft ook een liedje geschreven over de bangerlijst. DIG. Je hoort hem nu op 501. Volgende week ben ik er weer. Veel plezier met Gio. Another genius production. Jezelf. Dit eruit. Nigga Vaantje. Ik zag je bitch op de bangenlijst. Ik zag je bitch op de bangenlijst. Hoe Ik zag je bitch op de bangenlijst. Ik dacht het was je vrouwtje, maar het was gewoon een meid. Ik zag je bitch op de bangenlijst. Echt? Ik zag je bitch op de bandenlijst. Van Kuda, ik zag je bitch op de bandenlijst. Ik dacht het was je vrouwtje, maar het was gewoon een meid. Ik ben een maar je chick pak me shine jij. Want ze staat op de bandenlijst van niemand die daar ook zijn. Je bent alleen aan en opeens heb je SOA's. Want overal in Damsko heet de niggers van die pola. Maar niet zomaar, want nigga dit gaat zo vaak. Van Den Helder, Lenny staat Ali tot rova kut is zo groot, je vraagt je af hoe ze een Zo'n vieze meid kan je denk ik ook googelen. Voor je eigen veiligheid, broer, sexy. Ga je haar riepen, use een rubber of twee. Of laat je testen, is voor jezelf het beste. Anders loop je ziek rond voor één keer ketsen. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik dacht dat maar het was gewoon meid. Kijk je bitch staat op de bankenlijst. Ze is een vieze merk, kijk hoe die shit bespreekt. Watch out. Beter doe je niet zo blij Ey, skip die ho, neuk er in de oog Hoofdpijn Toen zei ze nee, nu zegt ze ook. okay. Freaky, ze komt klaar als ze mij hoofd geeft Ze dikke titel, maar ze mag nooit nee Snelle, even in de fuckface Stop bitch en stuurde naar de moeder Wees op je hoede, blaze toeter, zo so fijn wat is goed? Ja, we doen het. We doen het. ze op Twitter. Je hoeft niet meer te zoeken. Kill jezelf. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Echt? Ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik dacht het was een vrouwtje, maar het was gewoon een meid. Inderdaad gesnapt, net alsof je in de file staat. Ken de pakzilla bij de naam zelfs chlamydia. Vies boertje, er is er eentje die je wijf lijkt. Niet je bij blijft met een mattie die je pijn naait. Blijf liever op een afstand. Jouw kut moet dus de plaats op het dagje. Pitch een paar die ze uitrollen en gebruikt worden. Zeker vergelijkbaar met een viska. Ze vraagt zichzelf af waarom het misgaat. Waarom ze kills haat en alleen dik vraagt. Nou, ze houdt van dikke dingen, mannen boven 24. Ik heb gehoord, ze deed het laatst met iemand van 44. Ik heb gehoord, daaronder kan je zelfs die vinden. Het stinkt en schimmelt, je ruikt dan ook nog bierie <laughs> dingen. <laughs> Blijf waar je bent, schat, voordat ik je ben en jij denkt dat ik hem was. Ik zag je bitch op de bankenlijst. Echt? Ik zag je bitch op de bankenlijst. ik zag je bitch op de bankenlijst. Ik dacht het was je vrouwtje, maar het was gewoon een meid. Bij een showvermoes trekken ze volle zalen. Een banger is een bitch, je hoeft ze never te betalen. Wil je alles vertellen, pak de lijsten dan maar bij. Kom tegen in de Albert Heijn zie zien een foto van een chick met een fris. Die echte motten Brenda, Ellen en al Christy. Ellen Mieke gaan we door naar Veronique. over bangas brisjes met een lekker tietje. weg naar de studio, liep ik me testen. chillen met die Lona Iris en ook Esther. leuk voor één keer. Maar wil geen soa shit je op nummer 1, dus was genoodzaam Ex was een hoog die graag vreemd ging en ook nog loog Klap je hoofd als een beeuw nou. en spring van zes hoog. Spring, spring, spring!